Gestart. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op treinstad dichtgegaan verkoopt de NS 2% meer kaartjes dan daarvoor. Volgens de NS levert de maatregel landelijk 24.000 extra betalende reizigers per dag op. Dit jaar zijn er op tientallen stations poortjes gekomen... waardoor zwartrijders moeten worden tegengehouden. De maatregel moet de veiligheid voor reizigers en NS-personeel verbeteren. Maandag gaan de poortjes op station Deventer dicht. Dat is het vijftigste station waar dat gebeurt. Uiteindelijk gaan op 82 stations de poortjes dicht. Voor ouders met kinderen die complexe zorg nodig hebben... wordt een centraal aanspreekpunt opgericht. Staatssecretaris Van Rijn zei in het tv-programma Kassa... dat hij het team samen met het ministerie van Onderwijs in het leven gaat roepen. Kinderen hebben nu te maken met verschillende regels en eisen. Van Rijn benadrukte wel dat het systeem niet van de ene op de andere dag aangepast zal zijn. Turkije geeft toe dat er een fout is gemaakt bij het sturen van troepen naar een kamp bij de Iraakse stad Mosul begin deze maand. De regering van Irak noemde het een inval omdat er geen toestemming was gegeven en eiste het vertrek van de troepen. Turkije weigerde dat eerst, maar geeft nu toch toe dat er iets is misgegaan. Volgens Turkije zal een deel van de troepen zich nu terugtrekken. De Turkse militairen zijn in Mosul om Iraakse strijders te trainen. Die willen dat terreurgroep IS uit de stad wordt verdreven. Op het Noorse eiland Spitsbergen is een man om het leven gekomen bij een lawine. Negen anderen raakten gewond, onder wie vier kinderen. Op Spitsbergen woedde een zware storm en daardoor stortte een grote hoeveelheid sneeuw van een berg. Zeker tien huizen werden bedolven onder de sneeuw. Het weer, is erg zacht vannacht met minimaal van een graad of 10. Morgen overdag blijft het extreem zacht. Middags wordt het tussen de 12 en 14 graden. Eerst schijnt de zon af en toe, later op de dag meer bewolking...